Thank you. De politie mag lokagenten met een keppeltje inzetten om antisemitisme op te sporen. het. En jij beleeft het.